Jan van der Putten met het NOS-journaal. Turkse en Marokkaanse Nederlanders vinden steeds vaker een huwelijkspartner in Nederland. Begin deze eeuw haalde 60% van de Turken een partner uit Turkije. In 2012 was het nog maar 15%. Bij Marokkanen daalde het percentage van 55 naar 17. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau SCP komt dat doordat in Nederland steeds meer partners met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te vinden zijn. De Europese Commissie is tevreden over de ontwerpbegrotingen die de eurolanden hebben ingediend. Landen die ernstig in gebreken blijven zitten er niet bij, volgens eurocommissaris Katainen. De nieuwe commissie moet volgende maand definitief instemmen. Brussel maakte zich vooral zorgen over Italië en Frankrijk. Het lukt hen aanvankelijk niet het begrotingstekort onder de norm van 3% te krijgen. Facebook heeft de winst in het derde kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Het sociaal mediabedrijf boekte een winst van ruim 800 miljoen dollar. De omzet uit advertenties lag 64% hoger dan vorig jaar en kwam uit op bijna 3 miljard. Het aantal actieve gebruikers van Facebook steeg naar 864 miljoen. Die groei is wel minder groot dan eerdere jaren. Ook Twitter kwam met cijfers over het derde kwartaal. Er zijn nu 248 miljoen actieve twitteraars. Dat aantal neemt ook nog steeds toe. Wel leidt Twitter verlies. In de Verenigde Staten is een onbemande raket die een vrachtmodule naar het ruimtestation ISS zou brengen ontploft. De Antares-raket van het bedrijf Orbital Sciences werd gelanceerd vanaf een commercieel platform in de staat Virginia. Enkele seconden na de start ontplofte die. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond. De Cygnus-vrachtmodule moest onder andere enkele mini-satellieten naar het ruimtestation brengen.